uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. In de Saoedische stad Mekka is een hijskraan gevallen op de grote moskee. De Saoedische autoriteiten spreken van zeker 87 doden. Ook zouden er meer dan 180 gewonden zijn. Volgens de Saoedische tv-zender Al Arabia viel de kraan om door een zware storm. Het ongeluk gebeurde kort voordat het vrijdagmiddaggebed zou beginnen. Het was daarom erg druk in de moskee. In de grote moskee staat de Kaaba, het heiligdom waar moslims tijdens hun bedevaart naar Mekka, de Hajj, zeven keer omheen lopen. Oud-partijvoorzitter van de PvdA Felix Rottenberg stapt op als voorzitter van de commissie die de kandidatenlijst voor de verkiezingen samenstelt. Rottenberg kwam de laatste dagen in opspraak door scherpe kritiek die hij uitte op PvdA-leider Samson en op minister Dijsselbloem van Financiën. In de wereld draait door zei hij dat hij niet meer door kan. Inwoners van de stad Gizre in het zuidoosten van Turkije mogen morgenochtend weer naar buiten. In de regio wordt hevig gevochten tussen het Turkse leger en de Koerdische PKK. Sinds vorige week vrijdag mogen inwoners hun huis niet uit. Het is niet duidelijk waarom het uitgaansverbod nu weer wordt opgeheven. Suriname kan de salarissen van haar ambtenaren niet allemaal meer betalen. Dat zegt de minister van Financiën, Hoefdraad. Het Surinaamse parlement sprak vandaag over de harde financiële maatregelen... die de regering Bouterse heeft aangekondigd. Die zijn nodig vanwege de sterk tegenvallende olie- en goudprijs. De minister van Financiën wees er ook op dat er binnen verschillende overheidsorganisaties... zeer oneigenlijke vormen van transacties plaatsvinden. Dan nog het weer. Op de meeste plaatsen wordt het droog. Vannacht koelt het af tot 13 graden. Morgen neemt vanuit het zuiden de bewolking verder toe. In de loop van de dag zijn er buien.